4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Van de ongeveer duizend meldingen van seksueel, fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg... kunnen maar zes meldingen leiden tot een rechtszaak. De rest van de zaken is verjaard, blijkt uit gegevens van het OM die Trouw heeft opgevraagd. De commissie noemt het een magere oogst. Van de zes meldingen is het ook maar de vraag of het tot vervolging kan worden overgegaan. Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden, schrijft Trouw. In Brussel wordt er urenlang gepraat over de verdeling van Europese topposities. De Europese top die begon 2,5 uur later... omdat er meer verzet was dan verwacht tegen de benoeming van Frans Timmermans... als opvolger van commissievoorzitter Juncker. Op een gegeven moment zat het overleg muurvast. EU-president Tusk heeft daarna een paar uur gesprekken onder vier ogen gevoerd... met Europese regeringsleiders. Nou, die waren nodig om weer wat beweging te krijgen in de gesprekken. De brand in een garagebedrijf van elektrische voertuigen en haren in Groningen is uit, dat zegt de brandweer. Tien omliggende woningen waren uit voorzorg een tijd ontruimd. En de brandweer was bang dat het vuur zou overslaan naar de rieten daken. Het garagebedrijf wordt als verloren beschouwd. Op het station van Dieren in Gelderland is gisteren een conducteur mishandeld. De verdachte is opgepakt. Hij zou in de trein ruzie hebben gekregen met de conducteur. Die werd geslagen en geschopt. Hij werd op het station behandeld aan zijn verwondingen. En de voetballers van Jong Spanje zijn Europees kampioen geworden. En die finale werd titelverdediger Jong Duitsland met 2-1 verslagen. En twee jaar geleden verloren de Spaanse voetballers onder 21 nog van de Duitsers. Het weer nog. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Overdag opnieuw geregeld zon, maar er ontstaan ook wat stapelwolken. In het noorden kan af en toe lichte regen vallen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Limburg.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 Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me. Want al die meiden die kijken, maar hij geeft me geen twijfel. maar dit gaat te ver. Uh, we don't need to go there. You don't wanna go there.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 Look what you got. love, I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga brag, bracket, legend of the fall, took the year like a bandit.